Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. De bazen van 30 grote bedrijven krijgen vandaag een boze brief van Milieudefensie. Die milieuorganisatie vindt dat bedrijven als Tata Steel, KLM en ING... maar ook het moederbedrijf van Albert Heijn snel iets moeten doen aan hun CO2-uitstoot. Ze hebben drie maanden om met een klimaatplan te komen, zegt Milieudefensie. Want anders... Als het niet eh, goed schiks kan, dan moet het misschien wel weer de rechter. Ja, via de rechter dus. Volgens de Milieuclub werkte dat ook bij Shell. Dat bedrijf kreeg van de rechter te horen dat het zijn CO2-uitstoot drastisch moet verlagen. En die uitspraak geldt ook voor andere grote bedrijven, zegt Milieudefensie. Het plan van het kabinet om toch weer extra gas te winnen in Groningen... moet van tafel, vinden ze, in Groningen. In de stad waren alle partijen het erover eens, zegt de burgemeester. Heel belangrijk signaal dat onze gemeenteraad unaniem... en ook heel veel andere gemeenten en de staten van de provincie Groningen zeggen... geen extra gas uit Groningen. Het nieuwe kabinet neemt voor april een definitief besluit over de gaswinning. Er is een groot tekort aan agenten, zo'n 1400 in totaal. Dat komt voor een deel doordat er meer werk is... om bijvoorbeeld de corona- en woonprotesten in goede banen te leiden. Er worden nu een hoop nieuwe politiemensen opgeleid. Over drie jaar moet het tekort daardoor zijn opgelost. En in het Katshuis wordt over een half uurtje door het nieuwe kabinet gepraat... over wat er met de coronamaatregelen gaat gebeuren. Morgen is er weer een persconferentie. het is nog maar de vraag of er een eind komt aan de lockdown. De organisatoren van Vrienden van Amstel Live hebben tegen beter weten in alles al opgebouwd in Ahoy om zaterdag los te kunnen gaan. Dat is te horen bij RTL Nieuws. Elk liedje is gerepeteerd, de hospitality is gebouwd, de, de, de, de catering draait op volle toeren, het, het hotel zit vol met artiesten. Wij kunnen zaterdag echt gewoon een nieuwe Vrienden van Amstel reeks starten. En dan kijken jullie vrijdag de persconferentie met z'n allen. En dan gaan we daarna denk ik eh, afbreken en heel veel bier drinken. Ja, want ze hebben er dus weinig vertrouwen in. Maar als het feest zelf de stekker eruit had getrokken... dan zouden de kosten niet worden vergoed door de overheid. En het weer nog. Pas op als je de weg op moet vanochtend, want het kan opnieuw flink misten. En vooral in het zuiden kan die mist blijven hangen en wordt het vandaag maximaal een graad of 4. In het noorden breekt de zon later wel door. Daar kan het 8 graden worden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A7 Hoorn-Zaanstad tussen afrit Averhoorn en afrit Weidewormer staat het stil over 9 kilometer door een ongeluk op twee rijstroken. A9 Diemen-Amstelveen tussen Knopend Diemen en Amstelveen 7 kilometer langzaam rijdend verkeer.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 Just style, let's check our codes and move out to the floor some more Red Bull and I get home till about six o'clock. Oh, oh, I'm oh. into it tomorrow doesn't matter. Turn that music up till the windows start to you're the only one who can get me on my feet and I can't even dance.